Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Oxfam Noord en de EU op om te stoppen met het bijmengen van biobrandstof aan benzine en diesel. De productie van biobrandstof leidt tot prijsstijgingen van voedsel, zo zegt de ontwikkelingsorganisatie, tot wel 30 procent. Dat komt doordat er tot nu toe vooral graan, maïs, suiker, soja en raapzaad voor de productie van biobrandstof wordt gebruikt. Het bijmengen van biobrandstof aan benzine en diesel is door de EU verplicht. Voor de productie van biobrandstof wordt subsidie gegeven. Van Novib wijst erop dat ook de Wereldbank concludeert dat door de huidige biobrandstoffen 6 tot 7 miljoen mensen extra onder de armoedegrens dreigen terecht te komen. Waarschijnlijk wordt vandaag verder gezocht naar een van de twee mannen die gisteren in de storm overboord sloegen van een Brits koopvaardijschip boven Terschelling. De kustwacht gaat ervan uit dat hij niet meer in leven is. Een reddingshelikopter van het Duitse eiland Borkum, die assistentie verleende bij de zoektocht, zag gisteravond twee lichtjes van reddingsvesten. Omdat de brandstof bijna op was, kon de heli alleen een rookmarker afwerpen. Een Nederlands reddingsteam vond vervolgens het lichaam van één van de twee mannen. In de Spaanse regio Catalonië hebben de kiezers de regerende liberaal-nationalistische partij afgestraft. De partij verloor 12 van de 62 zetels. Analisten denken dat regeringsleider Mas is afgestraft voor zijn bezuinigingsbeleid. Mas had in de campagne ingezet op de strijd voor onafhankelijkheid. Hij wilde de absolute meerderheid, zodat hij een referendum over afscheiding kon organiseren. Dat kan nu nog steeds, maar daarvoor moet hij samenwerken met linkse nationalistische partijen. Die partijen boekten wel winst.